Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stapt op. Op een ledenbijeenkomst van haar partij heeft ze bekendgemaakt dat ze over ruim een week vertrekt uit de Tweede Kamer. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, volgt haar op als fractievoorzitter. Ouwehand nam het vorig jaar ook al een tijd van Thieme over toen die met verlof ging wegens ziekte. Of het vertrek nu ook iets met haar gezondheid te maken heeft is niet bekend. Thieme zegt dat ze het na 17 jaar een goed moment vindt om het stokje over te dragen. Marianne Thieme was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zat sinds 2006 in de Kamer. Het lijkt erop dat de parlementsverkiezingen in Oostenrijk worden gewonnen door de conservatieve EVP eh, e van oud-bondskanselier Koerts. Volgens exit polls komt zijn partij uit op 37% van de stemmen. En de socialistische SPE volgt op ruime afstand met 22%. De Oostenrijkers gingen vandaag vervroegd naar de stembus... omdat de coalitie tussen de EVP en FPE in mei viel na een omkopingsaffaire. Het WK wielrennen op de weg in eh, Groot-Brittannië is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij reed in de laatste meters de Italiaan Trentin voorbij. Mathieu van der Poel was een van de favorieten voor de titel en reed in een tijd in een kopgroep, maar hij viel in de slotronde stil. Hij finishte uiteindelijk als 43ste op bijna 11 minuten. Beste Nederlander was Nicky Terpstra op de 20ste plek. En vanwege het slechte weer was het parcours met 25 kilometer ingekort... en waren twee zware klimmetjes geschrapt. In de eredivisie heeft PSV uit met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle. Daarmee staat PSV in het puntenaantal weer naast koploper Ajax... dat een beter doelsaldo heeft. Utrecht won thuis met 2-0 van Willem II. En eerder vanmiddag was Vitesse bij RKC te sterk. Het werd 2-1. En het weer, het is bewolkt met veel regen en lokaal kans op onweer. Ook vanavond en vannacht nog buien. Het koelt af naar 13 graden. Morgenmiddag klaart het op en is er kans op wat zon. Later opnieuw bewolking en regen en het wordt een graad of 16. Dit dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Meestal vertolkt Corp eigen werk, maar op dit tussendoortje Cover Your Tracks vertolkt hij werk van anderen. Met de country rock van de Eagles ontworstelde Loent zich voor het eerst aan de invloed van de platencollectie van zijn ouders. Bobby Blues Outlaw Man, dat op het Eagles-album Desperado prijkte, sluit mooi aan bij de gekoesterde western-traditie.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 Seven Spanish Angels werd bekend als duet van Willie Nelson met Ray Charles. De song was oorspronkelijk voor Marty Robbins bedoeld, maar die was helaas al overleden. Lund creëert met zijn klagende zang en prachtige begeleiding de weemoedige tejano sfeer die we terugvinden op Robbins El Paso. He looked down into her brown eyes and said, Say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. Well, they could hear the riders coming. He said, This is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. And when the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another. picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, cause I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayers were answered when the rifles fired again. There was altar of the sun. there was thunder from the throne, and seven Spanish angels took another angel home. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Island Jewel is geen vreemde in de muziekindustrie. Ze wordt vrijwel altijd geroemd om haar broeierige Americana sound. En ook dit nieuwe album Gypsy vormt hier geen uitzondering op. Met These Blues neemt ons mee naar het gevoel dat Hank Williams ons ook kon geven. traditionele Bakersfield en country geluiden op en put uit haar bluegrass, folk, gospel en familieverleden. Op warme, eerlijke toon zingt Mennen over haar herinneringen, vertelt ze haar verhalen op ontwapenende wijze. van deze week. Ribbon of Darkness is geschreven door Gordon Lightfoot. Het werd in 1965 uitgebracht als een single van Marty Robbins. Het nummer was Robbins 11 nummer 1 in de country charts, waar het een week bovenaan stond en in totaal 19 weken in de lijst. Nummer 1 Country Hit. ribbon of darkness over me since my true love walked out the door. Tears I never had before, ribbon of darkness over me. Clouds are gathering o'er my head that chill the day and hide the sun, that shroud the night when day is done ribbon of darkness over me. Rain is falling on the meadow where once my love and I did lie. Now she is gone from the meadow. My love, goodbye. Ribbon of darkness over me where once the world was young as spring where flowers did bloom and birds would sing. Ribbon of darkness over me. In this cold room lying see no one but you. Lord, I wish I could be dying to forget you. How I wish your heart could see how mine just aches and breaks all day. Come on back and take away ribbon of darkness over me. Come on back and take away ribbon of darkness over me. Hurt in a Love Song is een oudje van Mark Chestnut. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. to get old.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 Het werd uitgebracht in 1992 als eerste single van het album The Hard Way. Uiteindelijk bereikte de song een tweede positie. Nummer 1 Country Hit. look other's eyes when there's something on their mind. I think I saw that look in a lover's eyes, they were looking into mine. Like we both have found the one we want, we found the one we wanted, just quit trying. So we take what we found what we meant to find. That's what we tell ourselves. You won't believe the things heart can tell mind. Somehow we sell ourselves. as well I've heard me tell myself these things before I finally made my mind up My heart tells me to look for something more Determined not to wind up wondering Was she the one? Well, you never can be sure So we tell crave your love when you've gone away. Oh, how can I ever show how I burn inside? Holland. Gravel and Dust van Ilse de Lange is een stap vooruit. Een aanwakkering van een oud vuur. En tegelijk een terugkeer naar haar bron. Het album is geproduceerd door niemand minder dan T-Bone Burnett. De titelsong staat scherp. back to the heart of where we began. Break it down to the truth they bear, till there's no defenses, no walls to hide us, till the stones that we built them up turn to gravel and dust. Het is alsof T-Bone Burnett Ilse de Lange in een kamer heeft gezet op een kruk met een gitaar. Met één spotje op haar gericht. Met in de schemer om haar heen muzikanten die zo goed zijn dat ze geen behoefte hebben om dat steeds te bewijzen. Geen woord te veel. Geen nood om de nood. Nergens virtuositeit. Op Gravel en Dust is elk akkoord en iedere zin dienstbaar aan de zuidelijk Amerikaanse sfeer van ingetogen melancholie. Luister maar naar songs als No End in Sight en Went for a While. Je country uit eigen land. Bluegrass-muzikanten zijn vaak eigenzinnig en willen hun technische virtuositeit botvieren. Ze zijn als een atleet die de 100 meter in 5 seconden wil lopen. Gelukkig is dat bij de Geruiskals niet het geval. Zij gaan wel overwogen te werk en hebben een prima repertoirekeuze.